doordat de ventilatie niet deugt. Schoolbesturen zeggen tegen het programma Reporter Radio dat de mechanische luchtventilatie in de vaak pasgebouwde scholen niet goed werkt. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn schoolbesturen en gemeenten samen verantwoordelijk voor het leefklimaat in de klas. In een woning in Leeuwarden is gisteravond een man overleden toen hij werd aangehouden door de politie. Agenten kwamen af op een ruzie in het huis en hielden een verdachte aan. Volgens de politie verzette hij zich flink en werd hij vervolgens onwel. Reanimatie mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzoekt het incident in de woonwijk in Leeuwarden. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s'avonds langer licht blijft. De zomertijd is bedacht om energie te besparen, maar er wordt al langer gediscussieerd over het nut. Sommige mensen hebben last van een verstoord bioritme door de verschuiving. De zomertijd eindigt weer op zondag 29 oktober. In 800 Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wapenwet. In totaal deden er honderdduizenden vooral jonge Amerikanen mee. Een van de betogers was de negenjarige kleindochter van Martin Luther King. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. Tennisser Roger Federer is zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijtgeraakt. In de tweede ronde van het Masters toernooi in Miami werd de Zwitser verrassend uitgeschakeld door de 21-jarige Australiër Tanasi Kokinakis. Federer moest, moet de eerste plaats nu weer afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer bewolkt en soms valt wat motregen.